Dielke Teerstra met het NOS-journaal. De Poolse premier Donald wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hij volgt Herman van Rompuy op, die vijf jaar lang de EU-topontmoetingen heeft voorbereid en voorgezeten. De 57-jarige Tusk geldt als een krachtig bestuurder. Hij was de duidelijke favoriet voor de functie, hoewel hij nauwelijks Engels en helemaal geen Frans spreekt. De nieuwe buitenlandcoördinator van de EU is de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Federica Mogherini. De 41-jarige sociaaldemocraat volgt Catherine Ashton op. En op de EU-top in Brussel hebben de regeringsleiders ook de aanzet gegeven voor nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese Raad kwam niet tot harde uitspraken, maar wil wel dat de mogelijkheden voor uitgebreidere strafmaatregelen worden onderzocht. Met de sancties wil de EU Rusland straffen voor zijn inmenging in Oekraïne. Frankrijk en Groot-Brittannië zijn voorstander van nieuwe sancties. Andere lidstaten maken zich zorgen over de economische gevolgen. Premier Rutte sluit extra sancties niet uit, zei hij voor de top. Wel vroeg hij zich hardop af wat het effect is geweest van de huidige maatregelen. De identificatie van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne trekt een zware wissel op het Nederlands Forensisch Instituut, NFI. RTL Nieuws meldt dat bijna al het NFI-personeel en apparatuur voor het MH17-werk worden ingezet, waardoor reguliere werkzaamheden in de knel komen. Verschillende strafzaken lopen vertraging op, tot soms wel vier weken, of ze komen helemaal stil te liggen. Volgens RTL Nieuws worden sommige verzoeken van politie en justitie zelfs helemaal afgewezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderzoeken van DNA-sporen. Die zijn gevonden bij overvallen en inbraken. In de Eredivisie heeft Cambuur gewonnen van ADO Den Haag. In Leeuwarden werd het 3-2. Het winnende doelpunt was van Michiel Hemmen. Het weer klaart op, maar vooral langs de kust kan vannacht nog een bui vallen.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 Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag van 9 tot middernacht... het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor... Natuurlijk het laatste shownieuws. De party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. En gaan we nog beginnen. En natuurlijk de team bovenbeste plaat voor de danshoek. Welke platen kan je zeker verwachten vanavond in de clubs? Als opening horen we Jack Shakes en Jasmine Lacey met Only You. Onderweg zometeen. Nieuwe muziek van Jason Derulo. Oes heeft een nieuwe plaat gemaakt. De vorige plaat was Liefdesliedjes. Gebaseerd op eh, de jazzpolitie. En deze nieuwe plaat die ze gemaakt heeft het Plastic. En ik moet zeggen, het lijkt een beetje op, eh, op Doe Maar. In de stijl van Doe Maar. Maar eerst hoor je nu op de radio Addison Groove met Push It. vandaag. Geen krantenkoppen, nee, we spelen doofstom vandaag. We zetten de tv uit vandaag. Uit vandaag, uit, uit vandaag. me how you pop like that. You do it like it ain't no sweat. I never seen a bubble so fat. You do it all day in the mirror. You practice all day in the mirror. Left cheek, right cheek, all yellow. I'm calling you out and I hope you hear it. Shot it right there, got a ghetto booty. Shot it right there, got a ghetto booty. Drop the dollar on the floor, hope she give it to me. A ghetto booty, a ghetto booty. She dumped that truck, but she don't look back. She put it in reverse and I can't be booty, a ghetto booty. She just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubble gum. She just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubble gum. If you keep blowing, it might explode. Never seen a girl like you before. She just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubble gum. Oh yeah, you do it like a professional, but you on your own schedule. Looking so pretty in pain, acting like your shit don't stink. You do it all day in the mirror. You practice all day in the mirror. Left cheek, right cheek, all year. I'm calling you out and I hope you hear us. Shot it right there, gotta get old booty. Shot it right there, gotta get old booty. Drop the dollar on the floor, hope she give it to me. I get old booty, I get old booty. She dump that truck and she don't look back. She put it in reverse and I can't be mad. I can't be mad at that baby fat. That's a ghetto booty, a ghetto booty. She just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubble gum. She just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubble gum. Ooh. If you keep blowing, it might explode. Never seen a girl like you before. She just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubble gum. Ooh. Oh yeah blow it like a bubble, bazooka, baby. Clouds on the couch, you my hookah, baby. She got that C now, make a grown man crazy. Got that C now, make a grown man crazy. Shotty in the gym, ass amazing. I pull up, I get her, ass easy. It's too late to go back, she look back, I'm cheesing. I'm Kodak, my Rolex, a moment in history. Pussy bomb, tick tock, eyes locked, lip lock, thing pop, I'm done. Succeed raw, heart numb, no love, heart sprung, baby, give me some yum yum. Big Willie, surfboard, surf Willie on the jack. do, do your thing girl. And I need me a ride or die. Use a free, got seven different girls every day of the week. But shot it right there, got a ghetto booty. Yeah. Shot it right there, got a ghetto booty. Drop a dollar on the floor, hope she give it to me. A ghetto booty, a ghetto booty. She dump that truck and she don't look back. She put it in reverse and I can't be mad. I can't be mad at that baby fat. That's a ghetto booty, a ghetto booty. She just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubble gum. They just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubblegum. If you keep going, it might explode. Never seen a girl like you before. They just wanna pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop that bubblegum. She just wanna oh, pop. She just wanna pop. Oh, yeah. wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De Nightwalk met muziek zojuist van Jason Derulo. Met de eh, Bubblegum deed hij samen met Tiga. En daarvoor horen we Oes, muziek van eigen bodem met Plastic. Beyoncé en Jay-Z, die schijnen helemaal niet te gaan scheiden. De hele ruzie tussen de twee is in scène gezet... om zo de kaartverkoop voor hun gezamenlijke tour op te krikken. Dat zegt althans eh, Matthew Knowledge, dat is de vader van Beyoncé. En volgens hem zijn de geruchten door het stel zelf de wereld in geholpen... omdat de kaartverkoop van hun eh, on-the-road tour niet echt lekker liep. En Hij noemt het een uh, Jedi mind trick, verwijzend naar de Star Wars termen waarin, eh, waarmee een Jedi iemands eh, gedachten kan beïnvloeden. We worden allemaal voor de gek gehouden. Hij liet, het midden op, hij liet in het midden of het beruchte liftincident waarbij zijn andere dochter zo lange en zijn schoonzoon JC met elkaar aan de stok kregen. Of dat ook nep is, dat weten we niet, maar volgens hem gaan ze helemaal niet scheiden. Nou, we gaan het allemaal meemaken en we houden je zeker op de hoogte hier op CFM Zandvoort. En zometeen onderweg de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Maar is nog even lekker muziek. Nerva en Dwayne Harden hebben een nieuwe plaat gemaakt. Hoe toepasselijk kan het zijn voor de laatste dagen van de, eh, van de zomer, hè? Regen en zon tussendoor. Dan gaat hij over Sunshine Through Rain Clouds. Je hoort het nu hier op de radio. through sunshine and rain. Sports. It cost to beat the boss, my nigga, you way out of your budget. Who you playing with, lil' homie? Your life won't cost me nothing. nothing. Juicy J, so presidential, don't make me press that button. My beat low, my beat low, my bass low, my bass low. I ride low, I ride low. I ain't never had a beat that a bitch ain't rippin'. I'm fly every day, but a bitch ain't trippin'. You be on that pool, you be on Scott Pippin. I be pin walking, I'm limpin'. These on my back, so they think I'm crippin'. Every nigga in here wanna know what I'm drinkin'. Mixed Moscato niggas. I keep a pillow with me just because I'm tired of niggas. I- am with some flawless girls. They pretty and they thick. but bust it open quick. Put that pussy on his lips. My beat low. My bass low. I ride low. She go low beat low. My beat low. My bass low. My bass low. I ride low. I ride low. She go low. She go low. Low. I get a brick, you know I get it for the low. Her ass so fat, I told her drop it down. Low. I do a verse, you know. She'll take your hoe, Mr. Stack that dough. Young rich nigga used to trap by the stove, now tax for the flow. Tell a rap nigga, I'm not feeling you. Stop front, boy, y'all not criminals. At the top, now they time about killing you. Got two nines, but they not identical. I never trade on my squad, nigga. Ball hard, nigga. I'm Michael Jordan, you LeBron, nigga. In other words, you a fraud, nigga. I pull your car, nigga. I'm a young boss, I'm running shit, call me King Tut. All this gold on, I be blinged up. If they try to rob, got the thing tucked. You ain't seen nothing. At the club, they jaws drop when I pull up in that Benz. 30 deep belt, 20 heat, still snub out with my my Tim's. I'm in here chilling with my feet up. I told y'all that I'm about to heat up. Man, it's time to kill all this weak stuff. Pull a beat up, watch me eat up. My beat low, my beat low, my bass low, my bass low. I ride low, I ride low. She go low, she go was de laatste verschenen van Gorgon City... tezamen met Zack Abel met Unmissable. En daarvoor hoorde je Juice J met Low Daddy samen met uh, Nicki Minaj... Lil Bibby en Young Talk. CFM Zandvoort is deze tijd voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vandaag op deze zaterdag 30 augustus 2014. Nou, zoals dus altijd beginnen we eerst even met Brainwash in de Escape in Amsterdam... Of 11 uur welkom, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. Met onder andere onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vandaag doet hij een solo setje van 6 uur. En dat doet het samen met eh, Mr. Sexy, Mr. As on Sex. En de MC is Troll. Dat vanavond in de Escape in Amsterdam het feestje Brainwash. En vanavond in Hotel Arena hebben we het feestje Club Danserette. Begint op 10 uur, duurt tot 4 uur vannacht. Intree is 15 euro. En voor meer informatie check even uh, eh, danseretten met 2t's.nl. Met onder andere DJ Raf en DJ Dr. John. Dat vanavond dus in Hotel Arena. Danseretten. En natuurlijk in de Melkweg vanavond het wekelijkse feestje Encore. En vanavond de eh, festival pre-party. Begint pak een beetje rond de klok van 12 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend met onder andere Irwan, Vintaro en Four Corners. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vanavond wat dichter bij huis in de Stalker in Haarlem. Pauper Disco 3.0. Dat is je Shoot Brouwfest. Begint rond de klok van 12 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 5 euro. Voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl. Met onder andere Watje Witteman, Lefonk en Coma Boonstra. Dat is vanavond in de Stalker in Haarlem. En als je denkt van ik heb helemaal geen zin om om eh, Zandvoort te verlaten... dan ga je natuurlijk gewoon naar Club Soho. Daar is altijd wel een feestje met de resident DJ's. En voor meer informatie check even de website ZFM Zandvoort. Het is weer tijd voor een beetje lekkere muziek. Jack en D-Wayne hebben een nieuwe plaat gemaakt. Doen ze samen met Jack eh, McManus.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 tezamen met eh, Talley Riley met Dirty Love. En daarvoor hoor Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj... met hun grote hit Bang Bang. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat van de dans. Welke plaat kan je zeker verwachten vanavond in de clubs? Nou, op 10 deze week. Kings of Tomorrow met Finally, de Sony Voldera remix. Op 9, Clean Bandits met uh, Extraordinary. En op 8, Shiba Shah met OK. Op 7, Ron Carroll met Get On Up. En op 6, Sydney Charles met Hurricane. En op 5 My Digital Enemy met Don't Give Up. Op 4 Lizzie Curious met Wiggle. Op 3 deze week Don Diablo met Anytime. Op 2 Roughneck en Everybody Be Somebody. En deze week op 1 in de 10 bovenbeste plaats van de danshoek... Oliver Heldens Koala die ga je zeker vanavond in eh, de clubs of in de cafés horen. Een hele populaire plaat. Dat waren de tien bovenbeste platen van de dansen. Door met muziek, Mr. Belt en Weasel hebben een nieuwe plaat gemaakt. En hij heet Feel So Good. see it rush ya. When your girl come through, Nicki gon' crush her. And tell your man play the back like a spine. He only lasts six seconds. van uh, eh, Usher. Samen met Nicki Minaj hoorde je met She Came To Give It To You. En daarvoor hoorde je de Magician, moet ik zeggen. Ik wou zeggen de Mexican, maar het is de Magician. Met Sunrise deed hij samen met Years and Years. Een beetje uit uh, Engeland. Het eerste uurtje zit erop van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen de break. Het nieuws, het weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij je. Met natuurlijk zometeen. Meteen vanaf 10 uur. De Global Housewives met DJ Mouse al. En straks vanaf 11 uur. Beetje twijfelachtig. DJ Charles heeft het erg druk. Dus of het is DJ Charles of laten DJ Mouse gewoon een uurtje langer doordrijven. Je gaat het allemaal meemaken. TVM zal ik zeggen, blijf gewoon luisteren. Nog een paar stukjes muziek. Als we redden Oliver S.